De feestelijkheden worden overschaduwd door de dood van een Georgische rodelaar, de 21-jarige Nodar Kumaritasvili. Hij verongelukte eerder vandaag op de rodelbaan. Hij vloog met 140 km per uur uit de bocht en stierf korte tijd later in het ziekenhuis. De Georgische ploeg heeft besloten wel mee te lopen tijdens de openingsceremonie... om op deze wijze hun omgekomen teamgenoot te eren. De Nederlandse ploeg is niet compleet. Onder andere Sven Kramer loopt niet mee omdat hij vanavond de 5000 meter moet schaatsen. De Nederlandse vlag wordt gedragen door bobsleer Timothy Beck. Het grote offensief tegen de Taliban in Afghanistan, dat door de NAVO was aangekondigd, is begonnen. Rond de stad Marja hebben zich duizenden militairen van de NAVO en het Afghaanse leger verzameld. Marja is het laatste grote bolwerk van de Taliban in de provincie Helmand en een centrum van de opiumteelt. De inwoners zijn gewaarschuwd geen onderdak te bieden aan de Taliban. Zo'n 400 gezinnen zijn vertrokken. Een Amerikaanse vrouw heeft Toyota aangeklaagd voor de dood van haar man. Die kwam twee maanden geleden om het leven toen een Toyota Prius uit 2006 plotseling op hol sloeg en een andere auto ramde. De 67-jarige vrouw zat achter het stuur en zegt dat de auto uit zichzelf harder ging rijden. Remmen hielp niet. Ze heeft haar aanklacht ingediend in Los Angeles, waar het Amerikaanse hoofdkantoor van Toyota staat. Ze eist schadevergoeding, maar hoeveel is onduidelijk. Toyota heeft de laatste weken miljoenen auto's teruggeroepen naar de garage wegens mankementen, maar de Prius uit 2006 zat daar niet bij.